Citydijkers met het NOS-journaal. Een Amerikaanse militair die geheime informatie lekte... moet daarvoor 15 jaar de cel in. De militair van 22 werkte als systeembeheerder op een luchtmachtbasis. Hoewel hij daar geen hoge rang had... kreeg hij wel toegang tot topgeheime informatie. Vorig jaar zette hij honderden documenten op het internet. Daarin stonden onder meer details over de oorlog in Oekraïne... De militair had een deal gesloten en schuld bekend omdat hij anders een veel langere straf zou krijgen. In het aardbevingsgebied van Groningen zal geen munitiedepot van Defensie worden gebouwd, belooft staatssecretaris Tuinman. Hij had het plan om een opslag te bouwen in Slochteren, Luddeweer of Tjuchem, maar ziet daar vanaf na een bijeenkomst met bewoners. Die waren niet te spreken over de plannen om na de gaswinning in het gebied nu een munitiedepot te laten bouwen. Daardoor zouden bewoners in de buurt hun huis moeten verlaten. Defensie onderzoekt nu nog zo'n 20 andere locaties waar een nieuw depot kan komen. In België blijft partijleider Bart de Wever van de centrumrechtse partij N-VA aan zet om een nieuwe regering te vormen. Hij won in juni de verkiezingen en is sindsdien in gesprek met andere partijen voor de nieuwe regering. Maar nog zonder resultaat. De Wever krijgt nu opnieuw twee weken extra de tijd om te formeren. Darter Maicon van Gerben is bij de Grand Slam of Darts al uitgeschakeld in de groepsfase. Van Gerwen leed tegen Ryan Joyce zijn tweede nederlaag op het toernooi. En miste daardoor een plek bij de laatste 16. Eerder verloor Van Gerwen ook al van Gary Anderson. De oud-wereldkampioen won in zijn carrière de Grand Slam of Darts drie keer.